Hij zat een week vast sinds hij zichzelf had gemeld bij een politiebureau in Londen. Zweden had om zijn arrestatie en uitlevering gevraagd in verband met een zedenzaak. Assange verzet zich tegen uitlevering aan Zweden en spreekt van een politiek proces omdat Wikileaks veel geheime Amerikaanse documenten heeft gepubliceerd. Vanaf vandaag worden de waarschijnlijke slachtoffertjes in de Amsterdamse misbruikzaak psychisch en lichamelijk onderzocht. Dat gebeurt in het Amsterdamse AMC, dat er vijf kinderartsen voor heeft vrijgemaakt. Met de kinderen die kunnen praten zullen gesprekken worden gevoerd, net als met de ouders die daar behoefte aan hebben. Het onderzoek van de 30 tot 50 kinderen die zijn genoemd door de hoofdverdachte gaat waarschijnlijk een paar dagen duren. De stichting Hulp en Recht moet op 1 juli volgend jaar zijn gereorganiseerd. Dat hebben de bisschoppenconferentie en de conferentie Nederlandse Religieuzen besloten... in reactie op het tussenrapport van de commissie Deetman. Volgens de commissie weet de stichting zich geen raad met de stroom van duizenden meldingen... van seksueel misbruik binnen de RK-kerk. Voor de rechtbank in Assen staat een man uit Zuidwolde terecht op verdenking van het misbruik van kinderen en het verspreiden van kinderporno. Het OM verdenkt de man ervan dat hij vijf kinderen, onder wie zijn eigen kinderen, heeft misbruikt. En daarnaast zou hij honderdduizenden foto's en filmpjes met kinderporno via internet hebben verspreid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders om te vertrekken uit Ivoorkust. Ook geldt er een negatief reisadvies voor het West-Afrikaanse land. Volgens Buitenlandse Zaken is de veiligheidssituatie in Ivoorkust onzeker en gespannen door de ongeregeldheden die na de verkiezingen uitbraken. Volgens de Nederlandse ambassade zijn er nu 50 Nederlanders in Ivoorkust. Het weer, vanavond weer onder nul, vannacht mogelijk een winterse buit, wordt